J'ai cherché ton âme dans les froids. Je veux que tu saches.

sauce. Streisand. Barbara Streisand. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl when you only got a hundred years to live.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 106.9 ZFN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 Tegenstanders van de regering vechten met het Libische leger in de stad Misrata op 200 kilometer van Tripoli, melden persbureau Reuters en nieuwszender Al Jazeera. Daarbij zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Ook in de stad Zawiya, dat 50 kilometer ten westen van de hoofdstad ligt, wordt gevochten. Gewapende tegenstanders zouden daar de macht hebben gegrepen. Een lokale tv-zender kondigde een paar uur geleden aan dat Gaddafi een toespraak gaat houden. Het is niet duidelijk waar hij dat gaat doen. Tegenstanders van de Libische leider hebben opgeroepen tot een massaal protest in Tripoli. Via sms'jes wordt inwoners gevraagd morgen na het vrijdagmiddaggebed de straat op te gaan. Dat meldt nieuwszender Al Jazeera. Het aantal softdrugstoeristen in Bergen-op-Zoom en Roosendaal is met 95% gedaald sinds de sluiting van de coffeeshops. Dat blijkt uit de eerste jaarlijkse evaluatie. Tot twee jaar geleden kwamen er zo'n 25.000 bezoekers per week op de coffeeshops af. Dat leverde veel overlast en drugshandel op. In september 2009 stelden de gemeentes een softdrugsverbod voor coffeeshops in. Omliggende gemeentes als Breda en Etteleur zeggen dat er nu wel meer drugstoeristen naar hun gemeentes komen, maar dat het geen extra overlast met zich meebrengt. Het streekvervoer krijgt 60 extra toezichthouders. Die moeten ervoor zorgen dat het veiliger wordt op de bus. De toezichthouders worden ingezet in bussen en op busstations. Minister Donner heeft daar afspraken over gemaakt met vervoerders, provincies en stadsregio's. Het is de bedoeling dat de toezichthouders niet in één gebied gaan werken. Ze worden ingezet bij verschillende vervoerders. Toezichthouders werken in groepen van minimaal twee en maximaal tien. Het weer bewolkt en hier en daar mistig. Temperatuur 3 graden in Groningen en een graad of 18